Ina en Bob Taylor. Deja Vu, de beste plaats van Europa. Cheryl Hall, Fight for This Love. Eh, op de tweede plek Timbaland, Nelly Darum en Show Shy, The Morning After Dark. Maken de top 3 gewoon helemaal netjes compleet. In de top 10 nog eh, Rihanna, Jason Derulo, John Mayer, Owl City, The Black Eyed Peas, Lady Gaga en Beyoncé. En ook Jay-Z, Lil Jon en Sean Paul. Dat was hem weer, aflevering 4 alweer van de 20e jaargang van de Euro Breakdown.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 Ook ziekenhuizen in Amsterdam weigeren patiënten op basis van hun postcode. Deze week ontstond opschudding toen bekend werd dat het Academisch Medisch Centrum Maastricht dat doet. Gisteren zei minister Klink in de Kamer dat het niet mag en dat buiten Maastricht nergens voorkomt. Het AVRO-radioprogramma De Praktijk toonde vanmiddag aan dat het wel gebeurt voor basisbehandelingen in het vu en in het AMC. De Nederlandse bank zal voortaan geen toestemming meer geven voor opsplitsingen van grote banken, zoals in 2007 bij ABN AMRO gebeurde. Dat zei directeur toezicht Brouwer van de Nederlandse bank voor de commissie De Wit. Brouwer zei dat hij met de kennis van nu geen verklaring van geen bezwaar meer zou afgeven. Urk is bereid een compromis te sluiten over het geplande mega-windmolenpark. De gemeente was daar formeel niets over te zeggen, maar was tot nu toe fel tegen. De gemeenteraad komt nu met een voorstel voor minder windmolens van maximaal 100 meter hoog. Het kabinet wil een park bouwen van 93 windmolens met een maximale hoogte van 200 meter. Het moet het grootste windmolenpark van Nederland worden en meer dan 1 miljoen mensen van energie voorzien. Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn vrouw Melinda zullen de komende 10 jaar 10 miljard dollar schenken aan de gezondheidszorg in de derde wereld. Het geld moet worden besteed aan de ontwikkeling en productie van vaccins om veel voorkomende ziekten in de armste landen te bestrijden. Bill Gates zei op het Wereldeconomisch Forum in Davos dat het komende decennium in het teken moet staan van de vaccinatie in de derde wereld. Het weer, winterse buien trekken vanaf de Noordzee over het land... waarbij het in de avond ook kan onweren. De temperatuur ligt tussen 1 en 4 graden. In het weekende vallen de enkele sneeuw- en hagelbuien... bij maxima van 0 tot 3 graden.